Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Fijne bevrijdingsdag. Het is vandaag precies 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Normaal gesproken vier dat misschien wel op een propvol terrein tijdens een van de bevrijdingsfestivals. Dat kan dit jaar niet. Maar je kunt wel een hoop muziek meepakken via een livestream. Direct bijvoorbeeld. Lieve mensen, op bevrijdingsdag gaan we een concert geven. En op een bijzondere plek, namelijk hier in Madurodam. We gaan helaas spelen zonder publiek. But what's new in deze tijd? Ga naar www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl en vier de vrijheid met ons mee. So let's go! <laughs> Er is elk jaar ook een 5 mei toespraak. Die wordt op dit moment gehouden door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Na haar speech gaat ze met studenten in gesprek over vrijheid. Waarschijnlijk sta je niet heel vrolijk bij de benzinepomp. Tanken is duur en vandaag nog een stukje duurder geworden. De prijs voor olie is weer gestegen. Benzine en diesel tanken is in bijna 9 jaar niet zo duur geweest. Voor een liter benzine moet je nu gemiddeld bijna 1,90 neertellen. De Franse coureur Romain Grosjean stapt eind juni weer in een Formule 1-auto. Vorig jaar ging het bij een Grand Prix helemaal mis. Bij een crash vloog zijn auto in brand. Crochant kon net op tijd de auto uitklimmen. Dan had hij wat brandwonden. Volgende maand stapt hij dus weer achter het stuur. Dan rijdt hij wat testrondjes bij de Grand Prix in Frankrijk. En kroegbaas Willem uit Rotterdam baalt flink. Vannacht er voor de deur van zijn Feyenoordcafé een explosief af. Een verslaggever van Rijnmond ging bij hem langs. Hoe is het? Ja, iets minder hè. Dus, het zijn geen leuke dingen. Wat gebeurde er? Ja, eh, ik werd vannacht gebeld dat er eh, dus iets gebeurd was in, in de zaak. Op beveiligingsbeelden is te zien dat iemand naar de kroeg loopt en de boel laat ontploffen. De ramen zijn aan diggelen en de deur is kapot. Ze hebben niks meegenomen, maar ja, ik ben er niet blij mee. Ik, eh, ja, wat doet het met een mens? Je voelt je eigenlijk gewoon uh, achter, achtergelaten. Gewoon. Ja. Was net weer open? Ja, was net weer open, Heb ik het weer nog voor je. Het is een waterkoude bevrijdingsdag vandaag. Af en toe zie je de zon, maar vaker nog wolken en buien kan zelfs hagel of onweer voorbij komen. Het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de afrit Watergraafsmeer en Durgerdam. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto.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 De Britse regering bekijkt of iedereen boven de 50 jaar in de herfst een derde coronaprik kan krijgen. Volgens de krant The Times wil de Britse overheid zo proberen om nog dit jaar de coronadreiging helemaal uit te roeien. De NVWA onderzoekt een campagne van sigarettenfabrikant Philip Morris over verwarmd tabak. Die campagne is mogelijk in strijd met het verbod op tabaksreclame. De prijs van een liter benzine is gestegen naar het record uit 2012. De gemiddelde adviesprijs is nu bijna 1,90 euro. Ook de adviesprijzen van diesel en LPG zitten dicht tegen recordniveaus aan.